Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. President Obama heeft via een videoverbinding met Europese leiders gesproken over de ontwikkelingen in Europa en Syrië. Aan het overleg deden de Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Hollande en de Italiaanse premier Monti mee. Details over wat er met betrekking tot de crisis in Europa is besproken zijn niet bekendgemaakt. Wel hebben de vier afgesproken nauw met elkaar in contact te blijven in de aanloop naar de G20-top volgende maand in Mexico. Volgens een verklaring van het Witte Huis zijn ze het er verder over eens dat er in Syrië snel een einde moet komen aan het geweld door het regime tegen de eigen bevolking. En ook moet er in Syrië snel politieke veranderingen worden bereikt, zo staat in de verklaring. De Europese Unie heeft de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken haar ernstige verontrusting overgebracht over de omstreden amnestiewet. De wet die vorige maand werd aangenomen door het Surinaamse parlement kan ertoe leiden dat de verdachten van de decembermoorden vrijuit gaan. Onder hen de belangrijkste verdachte, president Bouterse. De Europese regio-ambassadeur Kopecky sprak in Paramaribo zijn zorg uit over de negatieve invloed die de amnestiewet zal hebben op het verloop van de rechtsgang. De Unie vraagt Suriname om de wet nog eens goed te bestuderen. Het bezoek aan Paramaribo volgt op eerdere kritiek van de hoge commissaris voor buitenlandse zaken van de EU, Ashton. Die kritiek is nu in een zogenoemde artikel 8-dialoog rechtstreeks aan de Surinaamse minister overgebracht. Het Nederlands elftal heeft de eerste overwinning geboekt in de reeks oefenwedstrijden richting het EK. Oranje versloeg Slowakije in de Kuip met 2-0. De Slovaak Lata maakte al na 7 minuten een eigen doelpunt. Rafael van der Vaart schoot een kwartier voor tijd de tweede binnen. Wesley Sneijder raakte in de tweede helft geblesseerd. De voorbereiding voor het EK wordt zaterdag afgesloten tegen Noord-Ierland. Het weer is vannacht overwegend bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. In de ochtend gaat het vanuit het westen regenen. Smiddags blijft het meest bewolkt en is er kans op enkele buien. Het wordt 15 graden op de Wadden, een graad of 20 in het zuidoosten.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 Een moedje dat... ja, en dan moet ik even het een en ander uitleggen aan onze jonge luisteraartjes. Want wat was een moedje in de jaren zestig? Dat was een echtpaar die voordat ze getrouwd waren... seksuele gemeenschap hadden gehad... En het resultaat daarvan was dat de dame van het koppel zwanger was. Nou, en dat kon dus niet in de jaren 60. Er moest dus onmiddellijk getrouwd worden. Het was kortom een grote schande. En Jules de Korte die maakte toen een liedje onder de titel Het Bruidspaar. Het jonge paar kwam stijf gearmd van het stadhuis. Geëscorteerd door slechts een paar familieleden. Er zou geen bruiloft zijn omwille van de vrede. Alleen een heel bescheiden schijnreceptie thuis. En in de ouderlijke woning van de bruid kreeg iedereen een kopje thee en een gebakje. Er waren vier felicitaties plus een pakje. En na een uur liet men de laatste gasten uit. Toen was het allemaal gelukkig weer gewoon. Ze gingen zwijgend naar hun zolder met z'n beiden Waar niemand zag hoe hij haar troostte toen ze schreide. En vijf maand later werd ze moeder van een zoon. Die kreeg de namen van papa aan vaders kant. Als een gebaar van goede wil aan de familie. Men stuurde kaartjes rond naar ieders domicilie en plaatste voort zijn advertentie in de krant. Wel nu, de enige die kwam was Truus van Hoof. En alle anderen lieten taal nog teken merken. Die zaten zondags vroom en vredig in hun kerken. Om God te danken voor hun spijkerhart geloof. Gilles de eh, uit 1962, jawel, over het moedje... Goedenacht allemaal, welkom bij de Nacht Vinkt Anders, de vader op Radio 1, het muziekprogramma van Radio 1. Met een liedje dat op dit moment in de hitparade staat, maar je hoort ervan een akoestische versie. Hier is Keen. waren ook op uh, Pinkpop te gast. Deze mensen, deze jongens van uh, Keen, waar ze een optreden hebben verzorgd. En het waren met name jonge meisjes die heel enthousiast reageerden op eh, de zang van Keen. Je hoorde een akoestische versie van het nummer Silence by Night. En dat is te vinden op de luxe uitvoering van Strangeland. Het meest recente cd, het meest recente album van Keen. De nacht klinkt anders. Ik heb het komend uur voor je een aantal eigen opnamen. Opnamen uit eigen huis. Je kan straks luisteren naar eh, Gerard van Maasakkers met het Metropoolorkest. Ik heb voor je klaar liggen uit het programma van Giel Major Hawthorne... en ook van Velzen die langskomt. En er is nog eh, cabaret. Het leukste uit met Koppen, dat hoor je straks. Dus eh, half vijf en vijf, maar een voorproefje krijg je over dik een half uur. Alvast een beetje cabaretpret uit spekers met Koppen. En wat nieuwe dingen. Ik laat je nieuwe opname horen van Alanis set En ook van Whitney Houston. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, oh, Well, everybody's been so uptight. forgetting to live the life. Let all the problems get them down till it makes you wanna shout. Oh yeah. beetje rafelig. Ik heb hem van eh, internet afgehaald, maar ik wilde hem eh, niet onthouden. Deze opname van Whitney Houston. 11 februari overleed zij en drie maanden eerder werd deze opname gemaakt. Een opname die gemaakt werd voor de film Spark. En Spark gaat over het leven van uh, zangeres Sparkle Williams. En Whitney Houston die verschijnt daar ook in. Die heeft daar een bescheiden rol in, want die is namelijk de moeder van deze Sparkle Williams. Die wier leven wordt belicht. Whitney Houston dus, met het nummer Celebrate. Een nummer dat geschreven werd door R. Kelly. 20 april jongsleden, toen kreeg Gerard van Maasakkers de Annie M.G. Schmit-prijs. zomaar onverwacht. Ik ben er amper op bedacht. Krimpt mijn hart ineen als ik denk hoe wij hier samen, samen, niks apart. Op een derde zijn dag, zomaar zonder erg, gewoon hier samen waren. Het was niet eens mooi weer het was niet eens zozeer dat we passioneel verliefd of heftig in de bonen waren. Zomaar een moment wat ik nou pas herken. Wat ik nooit aan wennen zal, het licht dat in jouw ogen valt. En zomaar onverwacht ik ben er amper op bedacht. Krimpt mijn hart ineen als ik denk hoe wij hier samen, samen, niks apart. Op een derde weekse dag, zomaar zonder erg gewoon hier samen waren. Maar je konde gij praten over jou en mij. Ik denk dat we allebei wel weten dat de wegen zich gaan Ik ben niet kwaad geweest, verbaasd nog wel het meest. Ik dacht dat wij een leven lang bij elkaar zonden Samen als samos. Of samen alleen. Weg op de motor of nergens heen. Ik in de stoel. En jij op de bank. Of in de Jordaan. Bij de prins aan de drank. Ik kan goed alleen zijn, maar lang. Zomaar onverwacht, ik ben er amper op bedacht. Krimpt mijn hart ineen als ik denk hoe wij hier samen. Zomaar een moment waar ik nou pas herken, waar ik nooit aan ben dat jij er niet meer bij zult zijn. M.G. Schmid-prijs een paar maanden geleden alweer uitgereikt aan Gerard van Maasakkers voor zijn liedje Zomer Onverwacht. Dat te vinden is op zijn meest recente album Lijflied. En deze zangeres die komt binnenkort naar Nederland. Over een maand zal dat zijn, dan zal ze de headliner zijn op het Bospop Festival. Alanis Morissette. En er komt nieuw materiaal van haar uit. Een nieuw album. En op dat album is ook het liedje Guardian te vinden. Hier is Moore set met The Guardian. You who smiled from your pain. You who soldiered through the profane. They were distracted. 7 en 8 juli in Weert het Bospopfestival. En Alanis Morissette eh, die heeft de eer om dat festival af te sluiten. En toen bedacht ik me op een gegeven moment... dat gebeurt zelden dat op een popfestival een vrouw de boel mag afsluiten. Meestal zijn het altijd eh, groepen, mannen. <laughs> Maar in dit geval een, eh, een vrouw die ook de mannetje weet te staan. Ze heeft al aardig wat cd's op haar oeuvre staan. En de meest recente album dat moet nog gaan verschijnen, 28 augustus namelijk. Evok and the Bright Lights is de titel van dat album. En daarvan liet ik je de single horen die ongetwijfeld dan ook op eh, die 8 juli zal klinken... op het veld van Bospop. Jorda mooi set de nieuwe single Guardian. Een man die er ook zal staan, op diezelfde dag, die zondag de 8 juli. Dat is een oud gediende was recentelijk nog eh, wekelijks te zien in de Voice of the UK <laughs> als jurylid. Nou, maar het liefst hoor dan nog zingend ook. Heeft een nieuw album uit, ook hij, Spirit and the Room. En dit is dan de single daarvan, Hit or Miss Tom Jones. I was sitting there, all by myself. listening to everybody. Everybody's saying like everybody else. Oh, you see, I gotta be me.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 gotta believe. And there ain't nobody just like this. You gotta believe. A baby head on miss. I gotta be me. Baby, hit or miss. You got to believe. Baby, hit or miss. You got to believe in yourself. Don't listen to nobody else. You got to believe. You got to believe. You got to believe. yourself. Don't listen to nobody but yourself. Yeah. Yourself. Be yourself. Be yourself. Ja, als je dit hoort, dan kan je je nauwelijks voorstellen dat hij ooit van die vreselijke dingen heeft gezongen als uh, The green, green grass of home and the funny, familiar, forgotten feelings. <laughs> Vreselijk als ik daaraan denk. Dit is toch heel prachtig wat hij gedaan heeft. Eh, twee jaar geleden dan verscheen van eh, Tom Jones al het album Praise and eh, Blame. En dit is dan min of meer de opvolger van Spirit in the Room. De tweede cd van Tom Jones. Met daarop onder andere ook composities van Tom Waits bedoel maar. <laughs> En de man verschijnt dus op eh, Bospop. Dat zal 8 juli zijn als hij daar op het podium staat. En volgende week, precies over een week, dan is de jarig. Dan wordt Tom Jones 72 jaar. Even terug naar eh, Pinkpop. Hij eh, kondigde zijn nummers zelfs aan in de Nederlandse taal. Hoewel dat niet zijn moedertaal is. Hij heeft ooit een Nederlandse vriendin gehad, heb ik me ooit laten vertellen. En jaren geleden, dat was in 1997... toen was hij ook te gast, gast bij het eh, programma van eh, Henk Westbroek op 3FM. En Henk kon hem gewoon in het Nederlands interviewen... en hij gaf ook in het Nederlands antwoorden... hoewel dat Nederlands doorspekt was met de nodige Germanismen. Niet zo verwonderlijk, hij komt uit Duitsland. Hij was dus op Pinkpop Herbert MUZIEK Land Unter, zoals dat 15 jaar geleden klonk... in het programma Denk aan Henk bij de VARA op Hilversum 3. You're a cog in the machine, it's like a default. You missed the starting gun for everything you've ever done. You took part in the race, but disappeared without a trace. You thought you'd set the bar, I never tried to work it out. We just lit the fire. van het nummer. En je hoorde de band eh, Django Django met hun meest recente hit. In de nacht klinkt anders de komende maanden. Naast aandacht voor de grote festivals, ook aandacht voor de kleine festivals. Want eh, ja, met uh, Pinkpop, dat is begonnen zijn er elke weekend in heel Nederland wel popfestivals. Grote en kleine. We hadden al een eh, groot festival genoemd... dat in Weert zal plaatsvinden op 7 en 8 juli, Bospop. Maar aanstaande vrijdag in Zwelo, dan is er Zweelpop. Nou, waar ligt Zwelo? Zwelo ligt... Eh, onder de rok van uh, Koevoorde valt onder de gemeente Koevoorde in de provincie Drenthe. En vrijdag dan is er dus veel eh, poppen met eh, vier bands die daar zullen optreden. Onder andere Jazz met zijn onder andere reggae verses van diverse nummers van uh, André Hazes. En Jazes, die kan je ook straks nog eh, beluisteren tussen 4 en 5 met een live opname. Want ze waren afgelopen eh, zaterdag te gast in Spekers met Koppen.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 En wat ik al zei, Van Velzen treedt op. Morgenavond zal dat zijn in Zwelo op Zweelpop. En dat is denk ik heel makkelijk te vinden, want Zwelo is niet zo groot hij treedt in ieder geval op. De locatie van dat zweelpop dat is uh, op Sportpark het Alterbargs voor zweelpop dus. En dit is de oude George Jones, de oude countryster. Net ontslagen uit het ziekenhuis. Hier is hij met een liedje dat je kent van Elvis Costello. I can hardly bear the of lipstick on the cigarettes there in the ashtray. Lying cold the way you left them But at least your lips caressed them while you packed. And a lip print on a half-filled cup of coffee that you poured and didn't drink. But at least you thought you wanted it. That's so much more than I can say for me. It's been a good year for the roses. funny, I don't even care. When you turn to walk away, As the door behind you closes. The only thing I know to say, it's been a good year for the roses. After three full years of marriage, it's the first time that you haven't made the bed. I guess the reason we're not talking, there's so little left to say we haven't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't spoke a word. And from the bedroom, the familiar sound of our one baby's crying goes unheard. But what a year for the roses. Many blooms still linger there. The lawn could stand another mowing. Funny, I don't even care. the door behind you closes, the only thing I know to say, it's been a good year for the roses. En dat liedje kan je ook van eh, Elvis Costello. Die heeft ooit een grote hit meer gehad met dat Good for the Roses. Maar je hoorde de stem van George Jones. Die George Jones die een beetje aan het kwakkelen is met zijn gezondheid. In maart moest hij al een week naar het hospitaal toe... omdat hij problemen had met eh, de luchtwegen. En ruim een week geleden toen eh, herhaalde zich dat. Maar inmiddels is hij alweer thuis en uh, hoopt hij binnenkort weer gauw iedereen te mogen ontmoeten... en zelfs weer liedjes te gaan zingen voor anderen. Nou, we zullen afwachten. 80 jaar is inmiddels. Eh, en eh, hopelijk eh, gaat hij nog een tijdje mee. A Good Year for the Roses hoorde je van George Jones. Dus Roses and Moonlight. Dat is een liedje dat twee jaar oud is. En deze zangeres mocht onlangs optreden voor Obama. dat had dan te maken met de uittrekking van een prijs. Voor Boyd en Hal David. En Sheryl Crow was erbij. Onlangs was er dan die uitreiking van de Gershwin Prize for Popular Music. En die onderscheiding die ging naar Burt Blackwell en Hall David... en die werd eh, overhandigd door president eh, Barack Obama. En bij die gelegenheid, eh, feestelijke gelegenheid natuurlijk was ook een optreden van Sheryl Crow. Je hoorde de, zangeres met een opname van twee jaar geleden. Want twee jaar geleden toen verscheen van haar eh, de CD 100 Miles from Memphis. En daarop dit eh, Roses and Moonlights. Sheryl Crow dus. neem je mee naar afgelopen zaterdag. Vanuit Café de Florin in Utrecht was er weer een opname van Spekers met Koppen. Spekers met Koppen, het leukste uit dat programma. Dat hoor je straks tussen half vijf en eh, vijf. Het leukste van eh, afgelopen week, maar hier alvast een voorproefje. Hier is Dolph Jansen. De Tweede Kamer houdt een debat. Een debat over het afluisteren van telefoons in Nederland. Dat gebeurt naar aanleiding van een onderzoek waaruit blijkt dat Nederland kampioen afluister is. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks zeker 22.000 telefoongesprekken worden afgeluisterd. En dat is veel meer dan het aantal taps in andere landen. Ik praat hierover met hoofdopsporingsambtenaar Nout van Happen... die als het goed is aan de telefoon is. Meneer van Happen. Meneer Jansen, goedemiddag. Uh, op de allereerste plaats van harte gefeliciteerd met uw eerste plek, zou ik willen zeggen. Hoe bedoel je dat nou, gefeliciteerd? Nou, ik zeg net tegen de luisteraar, u bent kampioen afluisteren... maar die is 22.000 telefoongesprekken per jaar. Vandaar dat ik zeg, gefeliciteerd. Is dit leuk bedoeld, Dolf? Want dan hou ik er meteen mee op. Dit is helemaal niet leuk bedoeld. Ik ga je niet een cynisch gesprek voeren en verdedigen... hoeveel telefoons wel als opsporingsdienst per jaar toppen? Want dan voel ik me niet serieus genomen. Het zijn er inderdaad 22.000. Maar die kan ik alle 22.000 verantwoorden. Einde discussie. Juist, het, het, raakt u wel een beetje, merk ik. Ja, vind je het gek? De Tweede Kamer gaat er verdomme vanuit, eh, gaat, er, gaat er over in debat, joh. Wat denken die gasten? Dat we zomaar wat zijn af te tappen? Meneer Jansen, wij volgen hele nauwkeurige protocollen. Wij checken alles dubbel. En pas als we er zeker van zijn dat er criminele activiteiten in het spel zijn... dan nog moeten we eerst toestemming vragen aan de officier van justitie. En pas als die een tweevoud groen licht geeft... dan kan de hele procedure in gang gezet worden... en mogen we eindelijk een tap plaatsen. Heel goed, nou. Ik had het niet beter kunnen zeggen, jongen. Eh, wie is dit nou? Ja, sorry, Frans Tubbe hier, afdeling protocol. Ik zit ook even op de lijn. hey, ik weet niet of het gelegen komt dat ik even meeluister. Eh, Frans, het komt nou niet heel erg gelegen eh, als je het niet erg vindt. Oh, nou ja, ik ben het in ieder geval helemaal met je eens, jongen. Ik ga hangen. Heel graag, dankjewel. Sorry voor de overlast, uh, Dolf. Maar, maar hoe kan dit nou? ja, Frans en ik zijn collega's. Heel betrouwbaar, heel nauwkeurig. Ik werk al, even kijken, 16 jaar met, met hem samen. Nee, veel langer, heel veel langer. Frans. Ja, Nout? Kun je alsjeblieft nu van de lijn afgaan? Ja, sorry man. Het is zo leuk, joh. Frans. Frans, nou vraag dat er al drie keer of je van de lijn af gaat. Ben jij dat, Dirk? Hé, hey, Dirkie! Wie is dit nou weer? Ja, met Dirk, opsporingsbeambte. U, u werkt ook samen met meneer Van Happen? Ja, zeker, sinds 1991. Ja, nou en ik zijn ook goed bevriend. Ik heb nog voor me opgenomen toen hij na een personeelsavond met zijn dronken hoofd achter het stuur is gaan zitten en een hond heeft aangereden. Oh ja, dat was geen hond, dat was mijn zoon. Wie is dit nou weer? Ja, met mevrouw Van Duren. Meneer Van Happen heeft mijn zoon in een rolstoel gereden. Het maakt op zich niet uit u ook meeluistert, maar kunnen we even terug naar het onderwerp alstublieft? Eh, ja, wat is het onderwerp? We hebben het over ons imago als opsporingsbeamte en dat dat inmiddels helemaal naar de tyfus is geholpen. Ja, en dat woord wil ik niet meer horen op de radio. Noud Van Happen? En wie is dit nu weer? Dat is mevrouw. Ja, Els Van Happen hier, de vrouw van Noud. En, en hoe kan het dat u nu ook al meeluistert? Ik heb een thuistap. Dames en heren, ik krijg een beetje hoofdpijn. ik ga afronden. Meneer Van Hap, heel veel sterkte de komende tijd. Eh, eh, eh, hoe, hoe, laat ben je eigenlijk thuis, Noud? Laatste vraag. Gaan jullie het debat volgen? Nou, als we het per telefoon doen, dan zijn we er zeker bij, Dolf. Ik vroeg, hoe laat ben jij thuis, Noud? Schat, ik pak straks nog één borreltje met Felix en Dolf... en dan rijd ik naar huis en dan hoop ik dat ik deze keer geen hond voor zijn flikker rijd. Ja, dat was dus geen hond, dat was mijn zoon. Ik dank u wel. Tot ziens. This day when I hear that song, I see you standing there on that lawn. Discount shades, store-bought tan, flip-flops and cut-off jeans. Somewhere between that setting sun, I'm on fire, I'm born to run. You looked at me and I was done, but we were just getting started. I was singing to you, you were singing to me. I was so alive, never been more free. Fired up my daddy's lighter and we sang, oh, oh, oh. Stayed there till they forced us out took the long way to your house. I can still hear the sound of you saying, Don't go was your name, I bet still be a spark from back when I was gasoline and this old tattoo had brand new ink, and we didn't care what your mom would think about your name on my arm. Baby, is it spring or is it summer? The guitar sound or the beat of that drummer you sometimes late at night on your radio, even though you're a million miles away. When you hit on in a USA, you relive those glory days zo lang dood. van het cabaret uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. En vervolgens Eric Church met een hommage aan de man die inmiddels eh, een hele grote schare fans heeft van alle leeftijden. Eh, er zijn 60-jarigen bij, 70-jarigen en zelfs uh, eh, degenen die nog puber moeten worden. Dat heb je op de voorpagina van het AD vandaag kunnen zien. En ook in het jeugdjournaal. Zo het item van dat jongetje dat samen met de bos op het podium stond. En daarover zong Eric Church de belevenis die hij met zijn vader had... toen hij ging kijken naar het optreden van The Bos, Springsteen. Eric Church dus. Het nieuws. En daarna een compositie van Jerry Goffin en Carole King... gezongen door Didi Warwick.